Ze is vergevolmachtigd minister van Curaçao en vertegenwoordigt haar land in de Rijksministerraad onder leiding van premier Rutte. Onlangs rezen twijfels over haar cv. Zo zou ze ten onrechte beweren dat ze een universitaire titel heeft. SP-Kamerlid Van Raak toonde zich in de Tweede Kamer verbaasd dat Rutte kennelijk geen mogelijkheden heeft om alle ministers in de Rijksministerraad te screenen. Minister Blok noemde de verdenkingen tegen Wils ernstig, maar het is aan de regering van Curaçao om te bepalen wie lid wordt van de Rijksministerraad, zei hij. Veel middelbare scholen zijn ontevreden met het toezicht van de onderwijsinspectie. Dat staat in het rapport van het duo Onderwijsonderzoek... waarvoor bijna duizend schooldirecteuren, teamleiders en docenten zijn ondervraagd. Van de ondervraagden vindt meer dan de helft dat ze te veel worden afgerekend... op toetsresultaten en behaalde diploma's. Daardoor gaan veel scholen na een bezoek van de inspectie prestatiegerichter werken. En dat gaat vaak ten koste van individuele leerlingen... die meer zorg nodig hebben, zeggen de scholen. In Amsterdam is voor het eerst een test op de weg gedaan met zelfrijdende auto's. Op de A10 werd gereden met auto's die zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband van onder meer TNO, de TU Delft en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De partijen willen dat automatisch rijden voor veel mensen beschikbaar komt. Het is de bedoeling dat er een gebruiksvriendelijk systeem komt dat kan worden ingebouwd in nieuwe en bestaande auto's. China wil boeren meer zeggenschap geven over het land dat ze bewerken. Het Centraal Comité van de Communistische Partij heeft net een plenaire zitting van vier dagen afgesloten... waarin de belangrijke eh, beleidslijnen voor de komende vijf jaar zijn uitgezet. De kloof tussen het platteland en de stad moet worden gedicht. Ook de boeren moeten de vruchten kunnen plukken van de modernisering, zo vindt het comité.